Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn geen slaapplaatsen meer beschikbaar. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers spreekt van een noodsituatie. Het COA laat geen alleengaande mannen meer binnen. De kans is groot dat mensen buiten moeten slapen. Dat zou voor het eerst zijn sinds de zomer van 2022. Volgens de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel bij hoort... laat minister Faber mensen bewust in de kou staan... Vanwege de drukte sliepen dit weekend al mensen in noodgebouwen maar de gemeente vindt die niet veilig genoeg om in te overnachten. Victor, econoom Victor Halberstad is overleden, meldt de Universiteit van Leiden... waar hij hoogleraar openbare financiën was. Halberstad had veel bestuurlijke en politieke functies. Hij hielp in 1981 bij het bezweren van een kabinetscrisis over een begrotingstekort... en stond de huidige koningin Maxima bij toen ze begin deze eeuw kennis maakte met Nederland... Verder was Halberstad onder meer lid van de Sociaal-Economische Raad. Hij was commissaris bij bedrijven als ING en KPN... en bestuurder van het Concertgebouw. Victor Halberstad was 85 jaar. Het aantal mensen dat is omgekomen door de overstromingen in Centraal-Europa is opgelopen tot 18. Roemenië meldt 7 doden, Polen 5 en Tsjechië en Oostenrijk ieder 3. De Tsjechische regering heeft besloten om zeker tot eind oktober het leger in te zetten om te helpen. 2000 militairen kunnen worden opgeroepen om de hulpdiensten te ondersteunen. Door het aanhoudende noodweer brak vanmiddag een dam door bij de stad Ostrava. Ook in Oostenrijk en Polen zijn dammen doorgebroken of overstroomd. Door het stijgende waterpeil in de Donau bereiden Slowakije en Hongarije zich ook voor op overstromingen. Het weer, een afwisseling van opklaringen en wolken.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 Singing in our things can only get better. Can only get, can only get. take it all from me, you know know that things can only get better I sometimes lose myself in me much to deal with this disease.